Dat meldt het persbureau Reuters. Er zouden zo'n 3 miljoen mensen gewond of dakloos zijn geraakt. Koningin Beatrix en premier Balkenende hebben hun medeleven betuigd aan de regering van Haiti. Buitenlandse Zaken in Den Haag meldt dat er nog 22 Nederlanders worden vermist. Over negen van hen bestaan grote zorgen, want zij zaten in hotels die volledig zijn ingestort. In de Culemborgse wijk Terweide zijn afgelopen nacht weer tien mensen aangehouden. De arrestaties waren onder meer voor het bezit van wapens en pepperspray. Ook konden enkele mensen zich niet legitimeren. In verband met de recente rellen in de wijk gelden daar een noodverordening en een samenscholingsverbod. In totaal zijn 41 mensen aangehouden sinds de jaarwisseling toen het in Culemborg uit de hand liep. In Utrecht hebben meer dan 100 studenten aangifte gedaan van fraude met kamerverhuur. Er werd hun een kamer beloofd die niet te huur stond. Ze maakten een voorschot over van zo'n 1000 euro, maar vervolgens hoorden ze niets meer. De panden zijn van woningcorporatie Mitros, die zegt dat het niet duidelijk is hoe de oplichters aan de sleutels kwamen. De grootste financiële instellingen van Amerika moeten extra belasting gaan betalen. President Obama heeft dat bekendgemaakt. Hij wil daarmee een deel van het publieke geld terughalen dat in de sector is gestoken om de banken door de crisis te helpen. De verliezen van de reddingsoperatie zijn inmiddels opgelopen tot zo'n 117 miljard dollar. De Veluwe Meertocht voor marathonschaters is gewonnen door Geert-Jan van der Wal. Hij ontsnapte tegen het eind van de wedstrijd uit een kopgroep van 10 man samen met Jouke Hogeveen. Toen die was gevallen kwam van der Wal alleen over de eindstreep. Het weer vanavond nevelig of mistig. Vannacht vriest het 3 tot 8 graden. Morgen geregeld zon. Het wordt dan min 1 tot plus 2 graden. Het weekend begint droog en zonnig.